10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Internationale treinen in België hebben geen noodremsysteem... voor het geval de trein door rood rijdt, schrijft de Vlaamse krant De Morgen. De Belgische spoorwegen rijden nog altijd met negen verouderde locomotieven. Vorig jaar november leidde dat tot een bijna ongeluk... toen een trein twee keer een rood sein negeerde. De binnenlandse treinen hebben wel een deugdelijk beveiligingssysteem. Dat er geen noodremsysteem op internationale treinen zit... is een gevolg van het wegvallen van de FIRA. De Belgische regering zegt dat eind dit jaar de problemen zijn opgelost. Politievakbond ANPV begrijpt niet dat agenten geen tasers krijgen. De vakbond spreekt van een ondoordacht besluit dat puur gebaseerd is op de bezuinigingsdrift van het kabinet. Het kabinet en de nationale politie vinden de tasers te duur. Agenten krijgen wel een uitschuifbare wapenstok vanaf 2018. De ANPV is daar blij mee, maar zegt dat stroomstootwapens ook nodig zijn... omdat die in andere situaties worden gebruikt. De bond denkt dan aan incidenten waarbij de politie nu nog een pistool gebruikt. Er is te weinig hulp voor partners en familieleden van pedoseksuelen. Stop het nou, het meldpunt voor mensen met pedofiele gevoelens, zegt in Trouw dat hulpverleners zich vooral richten op slachtoffers of daders. Tot nu toe zijn 30 vrouwen van pedoseksuelen geholpen in praatgroepen, maar volgens het meldpunt is de behoefte veel groter. Jaarlijks worden zo'n duizend mannen aangehouden in verband met kindermisbruik. Als minder mensen zouden roken, houdt de Nederlandse overheid meer geld over, zegt KWF Kankerbestrijding. Dat liet onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn als er meer geïnvesteerd wordt in anti-rookcampagnes. Tot nu toe werd vaak gedacht dat roken niet per se duurder was voor de maatschappij, omdat rokers gemiddeld jonger overlijden en daardoor bijvoorbeeld minder pensioen krijgen. KWF roept het kabinet op om snel maatregelen te nemen. Het weer zonnig en droog, alleen in het noorden wat bevolking. Het wordt vanmiddag 15 tot 22 graden. Dit was het NL. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken. 10 kilometer na een ongeluk. Vertraging zo'n drie kwartier.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 Mal parece que solo me quedé y fue pura Todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra now. And that's reason that's we mad.